Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Nunspeet is een nieuw geval van paardenmishandeling opgedoken. Dit keer is een merrie toegetakeld. Het dier stond met twaalf andere merries in een weiland... dat niet direct bereikbaar is vanaf de openbare weg. De mishandeling is ontdekt door de eigenaar van een paardenstal. De politie heeft niets bekendgemaakt over de aard van de verwondingen van de merrie. De laatste tijd zijn in heel Nederland paarden mishandeld, onlangs nog in Brabant. Een vrouw die in Amerika verzekeringsfraude probeerde te plegen in een warenhuis is tegen de lamp gelopen doordat ze Nederlands sprak. De vrouw zei vorig jaar tegen medewerkers van een winkel dat ze was uitgegleden door een plas water op de grond en klaagde over pijn aan nek, rug en benen. Tijdens het wachten op de ambulance belde de vrouw haar moeder. Ze vertelde in het Nederlands dat ze expres op de grond was gaan zitten om zo verzekeringsgeld op te strijken. Helaas voor haar sprak een van de winkelmedewerkers ook Nederlands. Het nieuws komt nu naar buiten door de rechtszaak tegen haar. Het aantal mensen dat aan ebola is overleden is gestegen naar ruim 4900. De slachtoffers zijn in acht verschillende landen, vooral in Guinea, Liberia en Sierra Leone. In totaal zijn er ruim 10.000 mensen besmet geraakt met het virus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO vermoedt dat het werkelijke aantal doden en geïnfecteerden hoger ligt. De mogelijke vermissing van een kind vannacht in Rosmalen is opgelost. Er blijkt niets aan de hand. De man die met een kind het bos in was gelopen heeft zich gemeld bij de politie. Hij wilde wandelend zijn huilende baby tot rust brengen. Hij heeft het kindje niet in het bos achtergelaten zoals twee passanten gisteravond dachten. Zij belden de politie die met de mobiele eenheid en speurhonden urenlang het bos heeft doorzocht. De politie deed daarna een oproep aan de wandelaar om zich te melden en dat is vanochtend gebeurd.